10 graden aan zee tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Shirt. Je weet niet wat je hoort, zie je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

Thank mm-hmm. you.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

be.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 受。 with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 party and party and party and party and party and party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 En velen hebben de hoop op een overwinning opgegeven. Achter de schermen wordt veel gepraat over een nieuwe partijleider. In een reactie zegt lijsttrekker Balkenende dat hij nog steeds voor goud gaat. Israël laat alle buitenlandse opvarenden van het hulpconvooi voor de Gazastrook vrij. Dat heeft de woordvoerder van premier Netanyahu gezegd. Het zijn zo'n 680 activisten, onder wie twee Nederlanders. Ze werden gisteren door Israëlische commando's op zee aangehouden... toen ze hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen. Bij de commandoactie vielen negen doden. Desi Bouterse wil president van Suriname worden. Hij zegt dat zijn megacombinatie hem zal voordragen voor die post. De megacombinatie was vorige week de grote winnaar van de verkiezingen in Suriname. De groep won 23 van de 51 zetels in het parlement. De politie heeft een nieuw systeem voor vingerafdrukken landelijk in gebruik genomen. In het systeem staan 900.000 digitale vingerafdrukken... waarmee het makkelijker moet worden om misdrijven en oude zaken op te lossen... Politiekorpsen kunnen op afstand contact leggen met een centrale computer... om te kijken of een vingerafdruk in het systeem bekend is. De Vlaamse schrijver Bram de Hoek heeft de Gouden Strop gekregen... voor zijn debuutroman De Minzame Moordenaar. De prijs voor de beste thriller wordt elk jaar uitgereikt... aan het begin van de maand van het spannende boek. Het boek gaat over de denkwereld van een Belgische seriemoordenaar. Het Nederlands elftal heeft ook de tweede oefenwedstrijd in de aanloop naar het WK gewonnen. Oranje won met 4-1 van Ghana door doelpunten van Kuit, Van der Vaart, Snijder en Van Persie. Het weer, vannacht grotendeels droog, minimaal rond 9 graden. Morgen is het zonnig, het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.